Wie heet er iets aan aan mijn twijfelt? Een kwartje per stuk. Mm, ik tot mijn eigen. Nog eens een ongeluk. En zak het doen of zak het laten? En ga ik er of sta ik stil? En neem nou toch eens een beslissing. Maak dat nooit eens een vergissing, man. Je weet niet wat je wil want het is altijd, altijd, altijd, nou. Of ik nou Pinkster en op is, ik wacht niet dat Sint-Juttemus, altijd nou. Want het is altijd, altijd, altijd nou. Of ik nou Pinkster en op is, ik wacht niet dat Sint-Juttemus, altijd nou. En wat komt dan uit een twijfel? altijd spijt. Mm, ik kan wel blijven mouwen om de verloren tijd. Ik kan wel blijven zeggen dat ik het zo niet heb bedoeld, Dat ik het anders wel, je weet dan goed dat gaat, foute boel. Want het is altijd, altijd, altijd, altijd nou. Of het nou Pinkster en Apostel is, dus ik wacht niet dat Sint-Juttemus altijd nou. Want het is altijd, altijd, altijd nou. Of het nou Pinkster en Apostel is, dus ik wacht niet dat Sint-Juttemus altijd nou. zet de glazen op tafel en de beste fles. Mm, we bakken en we braaien en de oven op zes. Als je zin hebt kan de meedoen, je komt er maar in. Ik laat een dag nog even duren en kijk niet op een uur, ik begin. Het is altijd, altijd, altijd, altijd nou. Of het nou Pinkster en op is, ik wacht niet dat Sint-Juttemus, altijd nou. Want het is altijd altijd nou. Of het nou Pinkster en op nou Ooster is, ik wacht niet dat Sint-Juttemus altijd nou. Want het is al. Of ik nou links en naar pas is, ik wacht niet tot Sint-Juttemus, altijd nou. Want het is altijd, altijd, altijd nou. Of ik nou links en naar is, ik wacht niet op Sint-Juttemus, altijd nou.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 Wat meldt de politie. Het is niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of dat de opzet in het spel is. De twee auto's staan nog in de zwaar beschadigde Esso-winkel. Het incident gebeurde aan de kant van de rijbaan richting Breda bij Hoogblokland. Op de A27 bij Meerkerk staat een lange file. Het ministerie van Financiën krijgt twee weken extra de tijd om delen van ABN of Fortis te verkopen. Dat heeft EU-commissaris Kroes besloten. Kroes wil alleen toestemming geven voor de fusie van de twee banken als het nieuwe concern niet te groot wordt. Vorige week liep de geplande verkoop van ABN-dochter HBU aan Deutsche Bank vast. De komende weken gaan ambtenaren van Financiën samen met medewerkers van Kroes op zoek naar alternatieven. Voor 2 oktober moet een koper gevonden zijn voor onderdelen van ABN AMRO Fortis. Het medicijngebruik in Nederland is vorig jaar fors gestegen, maar dat heeft niet geleid tot een forse toename van de kosten. Dat meldt het College voor Zorgverzekeringen CVZ. Artsen schreven 15% meer recepten uit, maar de kosten bleven beperkt... door het beleid van verzekeraars om alleen het goedkoopste geneesmiddel te vergoeden. De stijging van het medicijngebruik komt onder meer doordat de anticonceptiepil en cholesterolverlagers vaker werden voorgeschreven. De Nederlandse inzending voor de Oscars blijft de film The Silent Army, de internationale versie van Wit Licht met Marco Borsato. Er was kritiek op de nominatie omdat de film mogelijk niet voldeed aan de voorwaarden voor buitenlandse films. Zo zou er te veel Engels in worden gesproken. Maar de Nederlandse Oscarcommissie ziet geen reden om de beslissing te herroepen. Dan het weer, opklaringen en droog en minima vannacht rond 12 graden. Morgen geregeld zon en een middagtemperatuur van 19 tot 23 graden.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 Goedenavond uh, Joop. Ja, we begonnen met een, eh, een, een gouden ouwe, zoals dat absoluut uh, is, geval is. En iedereen die in de 60 jaren naar de radio luisterde, luisterde naar Radio Veronica, piratenzender toen de tijd. En Joost Den Draaier, Dalias van Willem van Koten, dat, dat, die had een avondprogramma en die begon met deze, deze song. Die is van... Eh, Asia Minor. Het heet Kokomo. En eh, dat programma heette eh, Joost Mag Het Weten. Okay. Later ging hij weg bij Veronica en toen had hij een programma bij de normale zenders, de, reguliere zenders, Hilversum 3. En dat heette het programma Joost Mag Niet Eten. Oh, oké. Goed, Peter, Paul en Mary. Blowing in... Wacht even, niet meteen naar nou opgezet. Blowen in de wind. Mary Travers, een van de bandleden van deze eigenlijk eerste Amerikaanse ehm, protestgroep, protestsongs uh, maakte zij. Die uh, is vorige week overleden. En eh, het trio dat is eigenlijk heeft aan de wieg gestaan van Bob Dylan. Want een nummer van hem, Blowing in the Wind, hebben zij in 1963 tijdens de grote mensenrechtenmars naar Washington gezongen. Is bekend geworden en daardoor is Bob Dylan een van de grote van de folk songs geworden. We hebben het nummer voor u opgezocht en eh, het origineel is hier van Peter Paul en Mary Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before they call him a man? must a white dove sail before she sleeps in the sand. How many times must the cannonballs fly before they're forever? must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? just doesn't see. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up? Before he can see the sky many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? He's the man, the man with the van de film eh, Goldfinger uit 1964. James Bond film. En daar werd James Bond gespeeld door Roger Moore. De enige echte, denk ik, maar daar ben ik weer een oude lul voor natuurlijk. <laughs> ik, ik, durf het niet te zeggen. In ieder geval was het uh, eh, Shirley Bessie natuurlijk. Die dit eh, op haar geweten heeft. En dit plaatje heeft nog aardig eh, gescoord ook. In Nederland in ieder geval. Vijfde van de top 40 geworden. En in, Amerika, of in, in de UK slechts 21ste. Terwijl toch een, volgens mij een, een Engelse film is. En ja. dat soort toestanden allemaal. Ja, oké. nou ja. Wat niet is, is niet natuurlijk. Crosby, Stills, Nash Young. Een viertal dat eh, eh, in de jaren, met name eind jaren 60, nog een en ander op hun geweten heeft. Onder andere hebben zij een van de beste classic country rock albums ooit gemaakt. Deja Vu heette dat. En daar komt een nummer vandaan en dat heet Almost Cut My Hair. Het is geschreven door Crosby, Bing, of Bing Crosby. Crosby, die heeft het geschreven en eh, we gaan er naar luisteren. happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was not my way. flew for Christmas. And I'm not feeling up to bar. It increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in and in. Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow, and then the days got worse and worse, and now you see I've gone completely out of my mind. They're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha. To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away, haha. You thought it was a joke, and so you laughed. You laughed when I had said that losing you would make me flip my lid right? You know you laughed, I heard you laugh. You laughed, you laughed and laughed, and then you left, but now you know I'm utterly mad. And they're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, ho ho hee hee, haha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away, I cooked your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. Huh? Well, you just wait. They'll find you yet, and when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away, ha ha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, ha ha. To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away, ha ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes. And they're coming to take me away. vind dat nou echt een nette Scho Schots nummer dit. Maar dat nou. denk dat het niet is. <laughs> Nee, dat is het zeker niet. Daar, nee. Eh, dat, dat, belletjes in die... Nee, eh, nee. Het gaat over uh, geesteszieke mensen. Het is een nummer geschreven en gezongen door Jerry Samuels, een Amerikaan. Maar die is hier in Europa beter bekend geworden als Napoleon XIV. hij heeft ook ontzettend met deze hit gescoord. is dus One Day Hit Wonder ook. Hij heeft nummer 1 gestaan in Nederland. heeft nummer 1 gestaan in Engeland. heeft nummer 3 gestaan in de Billboard Hot 100. Mm Mm. Maar toen men dus eigenlijk uh, er tegen ging protesteren, bepaalde groepen, omdat ze, ze dachten dat eh, de geesteszieke mens daar in de maling werd genomen, toen werd het ook zo weer verdwenen uit diezelfde kaartenlijsten. En ja, het en One Hit Wonder ook weer. Oké. oké. Jonathan King, nog zo eentje. Everyone's Gone to the Moon. Jonathan King is een Engelsman. Een, een, een, ja, een zanger, tekstschrijver. Hij heeft wat eh, tv-shows gehad. Hij is impresario en eh, producer. Maar hij eh, was... Hij kon niet met zijn handen van jonge jongens afblijven. En verdween toen achter de balies. Helemaal goed. Zo hoort het ook. En toch heeft hij een mooi nummer achtergelaten. Everyone's Guns Bloom uit 1965. alone. Roads full of houses, never home. Church full of singing, out of tune. Everyone's gone to the moon. eyes full of sorrow never wet. Hands full of money, all in debt. Sun coming out in the middle of June. Everyone's gone to the moon. long time ago life has begun. Everyone went to the sun. Hearts full of motors, painted green. Mouths full of chocolate, covered cream. Arms that can only a school. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone to the moon.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 Ja, lekker Heel erg mooi. Eh, het, is een hele bekende man, deze. Deze eh, Richard Harris. Want hij hij heeft wel een paar albums uitgebracht. Hij heeft één hit gehad. Dat is deze dan, MacArthur Park. Maar hij heeft maar liefst in 78 films, filmseries, documentaires, noem maar op gespeeld. En ook een hele grote, waaronder andere uh, The Guns of Navarone, de kanonnen van Navarone in 1961. Mutiny on the Bounty, oftewel de muiterij op de Bounty in 1962. Hij heeft in 67 eh, in Camelot gespeeld, onder andere. En eh, recentelijk heeft hij meegespeeld in Harry Potter en de Steen der Wijze. Harry Potter in de Geheime Kamer. En daar was hij... Eh, schoolhoofd Albus Percamentus. Oké. Zo. Eh, hij heeft dus echt eh, het een en ander op zijn naam staan. Hij is helaas in 2002, nog voordat die laatste film uitkwam, die Harry Potter en de Geheime Kamer, hm. waar hij meegespeeld heeft, is hij overleden. Het was een Ier. Hij is geboren in Limerick op 1 oktober 1930 en hij is in Londen op 25 oktober 2002 overleden. Helaas. Thunderclap Newman. Uh, ook zo'n one hit wonder. En hun single Something in the Air in 1969 werd eh, in de eh, UK nummer 1. En in Nederland heeft het lange tijd ook in de top 40 gestaan. En als hoogste plaats heeft het nummer 3 gehad. En dan hebben we natuurlijk Something in the Air. sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed onto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard. Many more of them live next door. And the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Bus down ahead, Mr. Blackhead. Bus down ahead. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine. Ja, dit is toch wel een bekende, hè? tuurlijk. Ja, ik zat lekker mee te zingen. Ja. Het is overigens een nummer waar eh, eigenlijk... Uh, heel veel over te doen is geweest, de Yellow Submarine. Het eh, staat te boek als een eh, Lennon-McCartney-compositie, maar Paul McCartney die claimt echter dat hij het niet grotendeels zelf geschreven heeft. Het was ook zijn idee. Hij eh, ging ergens bij vrienden slapen en... En toen dacht hij aan een oud kinderliedje. En dat zou best wel eens een leuk idee kunnen zijn. En hij zag iets met geel, met kleuren en beelden. En toen is hij gaan schrijven. En hij had Ringo Starr in gedachten om het te laten zingen. Het is ook de enige single waar die... Waar uh, Ringo Starr de Leads vocals doet. Mhm. En eh, de rest van de groep eh, de backing vocals. Dat was heel bijzonder. Het heeft twee A-kanten het singeltje. De andere kant is Eleanor Rigby. Het is een grote hit geweest. Nummer 1 in, in Groot-Brittannië, in Duitsland, in Nederland. Nog veel meer andere landen. Maar... Ehm, Ringo Starr heeft er nog wat woordjes voor geschreven. En ook eh, de volkszanger Donovan, die claimt dat hij de zin Sky of Blue en Sea of Green in eh, dit nummer, in Yellow Submarine, geschreven heeft. Kortom, er is van alles nog wat te doen. er hebben nog heel heleboel bekende mensen meegespeeld, meegewerkt. Brian Jones van de Rolling Stones toen de tijd, Marion Faithful, Patty Boyd en George Martin. Die werkt allemaal bij de productie alleen van dit nummer mee. Zo, dat is dus ja, dat is toch wel behoorlijk. Mhm. Inderdaad. <clears throat> Heb je wel eens van ILO gehoord? Nee, geen flauw idee. ILO staat voor Electric Light Orchestra. En het is een, eh, een Engelse eh, rockgroep uit Birmingham. Die ontstaan is uit eh, The Move. The Move was een, een, een ook een rockband. Uh, toen Roy Wood, Jeff Lynne en Bev Bevan, de drummer van The Move, weggingen. Toen hebben zij ILO opgericht. En dat heeft een x-aantal jaar bestaan. Heeft grote hits gehad. En wij draaien Overture 10538. Fred heet hij. En hij had eh, een band en die noemde zich eh, His Playboy Band. Oké muziek uit 1968. En eh, het was een parodie op een eh, Beatles nummer. Eh, Lucy in the Sky with Diamonds. deze ook weer One Hit Wonder van Johnny Fred en his Playboy Band. En het was zo'n sterk nummer dat het verdrong een ander Beatles nummer van de eerste plaats in de Billboard Hot 100. En dat was het nummer Hello Goodbye. En het heeft twee weken op nummer 1 gestaan. Nou, daar moet je toch in, in Amerika behoorlijk je best voor doen om dat voor elkaar te krijgen. En het is hem dan ook gelukt. We gaan door met Steely Dan, een Amerikaanse uh, ja, jazz-popgroep rond eh, de muzikanten Walter Becker en Donald Fagan. Eh, hebben heel veel mooie teksten geschreven die niet altijd gewaardeerd werden. Toch is dat erg lekkere muziek geweest. Ehm, we hebben het over Reeling in the Years uit 1972. you're reeling in the years, stowing away the time. Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? as we all know. He lives way back a long time ago. He don't eat nothing but a bear cat stew. Well, this cat's name is uh, Alley Ooh got a chauffeur that's a genuine dinosaur. And he can knuckle your head before you count too far. He got a big ugly club and a head full of how like great big lions and grizzly bears. the toughest man there is alive. Alley-oop. Wearing clothes from a wildcat's hide. He's the king of the jungle jive. Look at that caveman go. He rides through the jungle, tearing limbs off of trees. alley Knocking great big monsters dead on their knees. The cats don't bug him cause they know better. Cause he's a mean motor scooter and a bad go getter. He's the toughest man there is alive. Wears clothes from a wildcat's hide. He's the king of the jungle jive. Look at that caveman go there he goes. Look at that caveman go. He sure is hip, ain't he? Like what's happening? He's too much. Right, Daddy, right. Hi, yo, dinosaur. Ride, Daddy, ride. Get him, man. Ja, <laughs> lekker hè, joep. Ja. Lekker hoor. <laughs> Eh, de groep eh, die het eh, voortbracht, moet ik eigenlijk zeggen. Want het, het was eigenlijk allemaal een groep. Die heette de Hollywood Argyles. En die werd virtueel gevormd door een, een, een, student van de universiteit, Ken Fowley. Die deze song gekregen had van Dallas Frazier. En het is op het zingen.